Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie zoekt een 33-jarige man voor de bioscoopmoorden in Groningen. Zijn naam en foto's zijn gepubliceerd. Het gaat om een bekende van de politie. Op camerabeelden is te zien hoe de man de bioscoop verlaat. Het is nog steeds onduidelijk wie de twee mensen zijn... die vanochtend dood in de Groningse bioscoop werden gevonden... en hoe ze om het leven zijn gebracht. De koelwagen in Engeland, waarin 39 lichamen zijn gevonden... maakte volgens een Vietnamese priester deel uit van een konvooi. Hij heeft van familieleden van Vietnamese migranten gehoord... dat er drie vrachtwagens met in totaal ruim 100 migranten naar Engeland zijn gereden. De twee andere vrachtwagens zouden wel op hun bestemming zijn aangekomen. In de zaak is vandaag in Ierland een vijfde verdachte opgepakt. Zuid-Amerikaanse bisschoppen hebben zich in Vaticaanstad uitgesproken... voor de mogelijkheid om getrouwde mannen tot priester te wijden. Ze komen daarmee omdat er met name in het Amazonegebied... een groot tekort aan priesters is. Paus Franciscus moet zich nu over het voorstel van de bisschoppen buigen. Eerder toonde hij zich voorstander van het idee. Vannacht loopt de zomertijd af. Om drie uur wordt de klok, een uur teruggezet. Het verzetten van de klok leidt elk jaar tot discussies. Veel mensen willen er vanaf, maar het is onduidelijk wat dan de standaardtijd moet worden. Vorige week stelde Weer Online voor om halverwege te gaan zitten. Dat zou voor West-Europa de meeste voordelen bieden. In de eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. De nummer drie van de ranglijst, Vitesse, verloor thuis verrassend met 2-0 van ADO Den Haag. Onderin de ranglijst won Fortuna Sittard thuis met 4-1 van VVV Venlo. Heracles Almelo versloeg in eigen huis Pek Zwolle met 4-0... en Willem II won thuis met 2-1 van hekkensluiter RKC Waalwijk. Het weer. Vanuit het noordwesten valt op steeds meer plaatsen regen. Later klaart het weer op. Morgen eerst in Limburg nog regen. Verder wisselend bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt morgen niet warmer dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht eh?